geven elkaar de schuld van het mislukken van de onderhandelingen. Holland-Noord zijn geschorst omdat ze fouten hebben gemaakt bij het redden van een collega. Eerder deze maand kwam in Koerdijk een duiker om die probeerde een automobilist uit een kanaal te halen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat er niet volgens de procedures is gewerkt bij het redden van de duiker. Een externe partij gaat nu bekijken of de duikteams wel vakbekwaam zijn. Cliff Richard heeft een optreden eind september op een liefdadigheidsevenement in Engeland afgezegd. De Britse zanger wordt verdacht van seksueel misbruik en wil naar eigen zeggen niet dat beschuldigingen het optreden overschaduwen. Vorige week viel de Britse politie het huis van de 73-jarige Richard binnen... in een onderzoek naar misbruik van een minderjarige jongen in de jaren 80. De zanger ontkent. Het weer vannacht kan er hier en daar een bui vallen. Het blijft overwegend droog. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Overdag wisselen zon en regen elkaar af. Het is dan zo'n 18 graden. Dit was het NWS.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 nu de vulkaan Bardabunga weer actief is... Onder het oppervlak van de vulkaan zijn sinds dit weekend zo'n 3500 aardbevingen gemeten. Hoewel er geen direct gevaar is, hebben de autoriteiten toch besloten een groot gebied te ontruimen. De kans bestaat dat het gebied onder water loopt als ijs op de vulkaan smelt door een uitbarsting. In het ontruimde gebied woont niemand, maar liggen wel populaire toeristische attracties, waaronder een nationaal park. Bij Israëlische aanval op de Gazastrook zijn de vrouw en de tweejarige dochter van een militaire Hamas-leider omgekomen, zegt de Palestijnse organisatie zelf. De doden zouden gisteren zijn gevallen. De eerste dag dat het geweld weer oplaaide na een ruime week van rust. Ook vannacht zouden er weer beschietingen zijn geweest. Gesprekken in Cairo over een wapenstilstand zijn afgebroken. In Liberia is een avondklok ingesteld om de verspreiding van ebola tegen te gaan. Tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends mag niemand de straat op. Ook is een van de zwaarst getroffen wijken in de hoofdstad Monrovia afgesloten. In Liberia en omliggende West-Afrikaanse...